Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten moeten in actie komen om vluchtelingen op te vangen. Dat zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad. Hij heeft de beelden van het aanmeldcentrum in Ter Apel gezien en vindt dat het zo niet langer kan. Ik vind echt op geen enkele manier dat iemand in dit land, geen enkele gemeentebestuurder, zich de luxe kan permitteren. Ik wil iets niet, want mijn bevolking vindt het niet leuk of mijn mensen zijn al oververmoeid. Eh, ik vind niet dat je luxe hebt om nu te zeggen die optie doen we maar, maar even even niet. Dat kan niet. De laatste tijd slapen er steeds vaker asielzoekers buiten in Ter Apel... omdat er nergens een plekje te vinden is. Bruls wil dat er snel een tweede aanmeldcentrum komt. Dat zou de druk op Ter Apel flink verminderen. Het onderzoek naar het vrachtwagenongeluk in Nieuw-Beierland gaat nog wel even duren. Er is nog steeds niet veel bekend. Wel weet de politie dat de vrachtwagen even stil heeft gestaan op een kruising... en daarna naar beneden de dijk af is gereden. Daar was op dat moment een barbecuefeest aan de gang. Zes mensen overleefden de de klap niet. Zeven mensen raakten gewond. Tientallen festivalgangers zijn gisteravond met reddingsboten van een drijvend festival gehaald in het Markermeer. De eerste editie van het Fleet Festival was niet zo'n succes. Mensen klagen op social media dat ze lang in de kou moesten wachten. Er waren geen ophaalboten geregeld en sommige feestgangers kregen volgens NH Nieuws zelfs onderkoelingsverschijnselen. Het festival is voor vandaag afgelast. En weer succes voor Max Verstappen. De Nederlander moest in de Grand Prix in België vanaf plek 14 beginnen, maar had een mega inhaalrace in huis en werd alsnog eerste. Commentator Louis Dekker. Verstappen, je gaat denken hij spint bijna, maar hij is gewoon feest aan het vieren met zijn auto. Hij zet hem dwars in de laatste bocht. En je ziet hem even driften, je ziet hem feest vieren. En Verstappen heeft hem. Verstappen wint in Spa-Francorchamps. Ja, volgende week mag Verstappen het nog eens overdoen. Dan is de Grand Prix in Zandvoort. Het weer. Op veel plaatsen is het zonnig. Later vanmiddag wat bewolking. In het noordwesten kan het een beetje regenen.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 It was good though. Boy number two had a beautiful face. I highly agree to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet. Though. looking as I brought up his ex and he started to cry. Told me he loved me the very first time. got a lake house in Canada, and I'm probably gonna harvest your organs. I'm probably gonna hurt you. I got a beach house in Malibu, and I'm probably gonna hurt your feet.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 The whole of them sexy, sexy. Watch them follow me, follow me, follow me. Everywhere me go, the man them a rush me. Just a pretty boy, to love me. I need love, yes I need love. Show them know me sweet and me sexy. Everywhere me go, me me ready. I need them love, yes I need them love. levitating, got me off the ground Out of control and I can't stop climbing Look what you do to me, look what you do to me I've been thinking lately Thinking about you I've been thinking lately You're somebody I don't wanna lose talking and touching And all I wanna hear is you to say you love me If all of these nights been leading to something Cause all I wanna hear is you to say you love me ZFM.